Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Universiteiten willen dat er meer in het Nederlands lesgegeven wordt en minder in het Engels. Zo willen ze het aantal internationale studenten omlaag brengen. De afgelopen jaren kwamen er steeds meer studenten uit het buitenland naar Nederland. Collegezalen zitten hierdoor soms propvol. En het wordt voor studenten steeds lastiger om een kamer te vinden. In de Verenigde Staten is een legerhelikopter met vijf mariniers aan boord neergestort. De crash was in de bergen bij San Diego. De reddingsactie is ingewikkeld. Door sneeuw en harde windstoten kunnen reddingswerkers moeilijk op de rampplek komen. En Feyenoord heeft voor de tweede keer in een week tijd gewonnen van AZ. Eerst in de competitie en gisteravond in de beker. Het werd 2-0. Het eerste doelpunt viel net voor rust, zag onze commentator. De bal wordt weggekopt door Wolven en dan in één keer op de schoen. En dan is het een goal. Een goal van Geert Truida. Geert Truida zet Feyenoord dan vlak voor rust op een 1-0 voorsprong. Vlak voor tijd werd het ook nog 2-0. Er zijn ook zorgen, vooral om middenvelder Quinten Timber. Hij kreeg een bal hard tegen zijn hoofd... waardoor hij mogelijk een zware hersenschudding heeft. En drie kinderen hebben gisteren in Eindhoven een handgranaat gevonden in een speeltuin. Volgens de politie was het een echte. De kinderen herkennen hem direct. We waren gewoon stoppetje aan het doen. Alleen toen vond hij met zijn voet, zag hij iets dit met zijn voet eruit en bleek een handgranaat te zijn. Ja. Ik herkende gewoon de vorm. Ik zag dat het een beetje groen was. Dus zij is eh, een eh, beetje van afstand blijven wachten en wij twee zijn gewoon ja, de, de, politie, gaan zoeken. Gaan zoeken. Ja. Het is niet duidelijk of de granaat op scherp stond. Volgens de vader van een van de kinderen zat de pin er nog in. De handgranaat is weggehaald door de explosievenopruimingsdienst. En het weer nog, nu nog helder en fris. Later trekt het overal dicht en is er regen of in het noorden zelfs natte sneeuw. Het wordt overdag niet warmer dan 1 tot 4 graden.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 Universiteiten willen dat er meer in het Nederlands lesgegeven gaat worden en minder in het Engels. Ze willen zo het aantal internationale studenten terugdringen. Door de grote toestroom zijn de collegezalen vaak overvol. er wordt vandaag weer verder gepraat over een eventueel nieuw kabinet. Eergisteren werd bekend dat NSC van Pieter Omzicht voorlopig niet meer meedoet. Maar PVV, VVD en BBB willen het er niet bij laten zitten... en proberen Omzicht toch weer aan tafel te krijgen. In bijna alle provincies zijn automobilisten dit jaar weer meer kwijt aan wegenbelasting. Alleen in Groningen en Drenthe worden de tarieven niet verhoogd. Dat heeft het CBS uitgezocht. In Noord-Holland stijgt de wegenbelasting het meest. Het weer bewolkt en regenachtig. In het noorden zelfs natte sneeuw. Daar wordt het 2 graden. In het zuiden maximaal 10 graden.